7 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Het reisadvies voor Hongarije verandert van code geel naar oranje. En dat betekent dat vanaf dinsdag alleen noodzakelijke reizen naar Hongarije worden aangeraden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken nam dat besluit... na de maatregel van Hongarije om zijn grenzen te sluiten voor buitenlanders. Zo wil het land het aantal oplopende besmettingen met het coronavirus tegengaan. Vakbonden en werkgevers zijn blij met de verlenging van de steunpakketten... waarmee het kabinet bedrijven wil helpen tijdens de coronacrisis. Wel zeggen de vakbonden dat bijscholing en begeleiding van werk naar werk... op tijd moet worden geregeld. Voor het derde steunpakket wordt 11 miljard euro uitgetrokken. Een deel van de Beverwijkse bazaar mag weer open. Het gaat om een gedeelte waar geen eten wordt verkocht. Zondag werden een paar hallen gesloten... omdat er volgens de gemeente en de veiligheidsregio onvoldoende afstand werd gehouden... Ondernemers op de bazaar zijn opgelucht dat een deel weer open mag. In de Zweedse stad Malmö zijn gisteravond rellen uitgebroken. Betogers protesteerden tegen meerdere anti-islamacties eerder op de dag. Toen werd een Koran verbrand. In de reactie gingen s'avonds zo'n 300 mensen de straat op. Het protest liep uit de hand toen betogers de politie bekogelden... en autobanden in brand staken. In de Verenigde Staten is de 43-jarige acteur Chadwick Boseman overleden. Hij speelde de hoofdrol in de succesvolle film Black Panther in 2018. Hij vertolkte ook de rol van soulzanger James Brown in de film Get On Up... en die van honkballegende Jackie Robinson in de film 42. Chadwick Boseman had darmkanker, maar maakte dat niet publiekelijk bekend... en bleef in film spelen. Het weer, buien, ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen minder buien en af en toe zon...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 And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We in place in a dance hall days. We were cool on crazy when I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true. I said, That's all days, love. all days. That's all days, love. your baby by the wrist And in her mouth an amethyst And in her red two sapphire's blue And you need her and she needs you sharing what was true.